Het zegt een onderzoekscommissie die is aangesteld door het kabinet. Omwonenden maken zich al heel lang zorgen om gezondheidseffecten van de fabriek... en hebben eigenlijk tevergeefs op heel veel deuren geklopt om daar aandacht voor te vragen. En kregen die aandacht niet. Ja, dat moet nu veranderen, zegt hij. Tata Stiel wil verduurzamen en heeft de overheid gevraagd om geld uh, om daarbij te helpen. De adviseurs vinden dat die subsidies er alleen kunnen komen als staat daar ook rekening houdt met de omwonenden. De Russische oppositieleider Alexei Navalny wordt overmorgen begraven in Moskou. Correspondent Geert Koorkamp vertelt dat het team van Naval niet lang heeft gezocht naar een grote zaal waar veel mensen in kunnen. Dat lukte niet. We, wel hebben ze een kleine kerk gevonden. Die staat in de wijk Marino, dus in het zuiden van Moskou. Dat is de wijk waar Navalny ook woonde. En daarna wordt hij dan begraven eh, op een vrij kleine begraafplaats, ook in het zuiden van Moskou. De vrouw van Navalny is er niet gerust op dat mensen naar de begrafenis kunnen gaan zonder opgepakt te worden. Criminelen hebben in ons land miljoenen verdiend met de verkoop van versleutelde telefoons, schrijft het AD. Drie mannen zitten vast voor de handel in die EncroChat-toestellen. Ze zouden 56 miljoen hebben binnengeharkt. EncroChat werd veel gebruikt door criminelen die dachten dat ze veilig waren met een soort WhatsApp van de onderwereld. De dienst werd gekraakt door de politie, die kon daarna jarenlang meelezen. En Dave Wesselink is advocaat, maar deze week doet hij mee aan het WK bobsleeën. Hij was al goed in atletiek en had het met zijn coach over de toekomst. Bobsleeën leek hem wel geinig, dus vulde hij een interesseformulier in. En toen werd ik door de bond gebeld en twee weken later eh, zat ik in plaats van uh, in plus 30 graden in min 10 in, eh, in de Eagles. De eerste afdaling was, was vrij spannend. Maar het moment dat ik uit de slee kwam, vond ik het eigenlijk zo gaaf om te doen. En de adrenaline kikte in en ja, bijna wel liefde op het eerste gezicht. Zaterdag, dan is zijn eerste wedstrijd op het WK.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 Je weet dat als ik voor je sta, dat ik voor je ga, dat ik alles doe voor jou. En wat ik in je ogen zie, doet mij verdriet. Dus stil maar lief. Als de wereld stopt met draaien en je hart. tweede uur lunchroom op ZFM. Ja, het is mooi als je dat kan zeggen. Hè? Ja, vrezen maar, alles komt goed. Wij gaan door met Paul McCartney, Mull of Kintyre. Mull of Kintyre, oh mist rolling in from the sea, my desire.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 De laatste week van februari begint wisselvallig en daarna droger en vaker zien we de zon. Februari loopt op zijn eind en hoewel het nog enige dagen wisselvallig blijft, is er een verbetering in zicht. Komende vrijdag, 1 maart, is de start van het meteorologische lente en het weer lijkt zich daarna te schikken. Vandaag, bij een matige noordoostenwind, is het vrijwel in het hele land droog waarbij af en toe de zon van zich laat zien. Donderdag wordt het mogelijk weer iets bewolker, maar ook dan blijft het droog bij temperaturen tussen de 8 en de 11 graden. Wel draait de wind richting het zuiden en neemt dit zijn kracht toe. Vrijdag start dan de meteorologische lente en lijkt het ook voornamelijk droog te blijven, net als in het volgend weekend. De wind waait uit het zuiden of zuidwesten en de temperatuur stijgt overdag veelal naar waarde tussen 9 en 13 graden. stop track they drove at a deadly pace. No one knows what happened that day. How his car overturned in flame, but as they pulled him from the twisted wreck, with his dying breath, they heard him say. Laura, I Love Her.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 Wie kent het niet? Route 66, Incredible, Smile en nog vele meer. Korbakker en Humphrey Campbell kunnen deze muziek als geen ander laten horen. Theater de Krocht. En dan kijk ik even, het is zondag 10 maart om half drie smiddags.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 Maar na het breken van de dijken ging mijn denken naar ik mee. Zolang golven overheersen, wars van droogte en van tijd, Zo kan ik niet overleven in gewone zekerheid. Laat het water mij maar dreigen, laat het me grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij, die watermensen, naar een hoger plan gestuurd. Tussen de zilvergrijze aderen leef ik in mijn waterland. Ik kan strijden, ik kan varen en zet de zeeën naar mijn hand. Onbedwingbaar is de woede en het vloeibare geweld. Je zal vechten, je zal bloeden, laat de mens mijn held. Laat het water mij maar dreigen grijpen naar de keel. Alleen voor ons, wij watermensen, wordt het water nooit te veel. En als het water ons zal krijgen, heeft het lang genoeg geduurd. Dan worden wij die watermensen. remember, remember, remember, remember, remember, remember Donald Paul Rosenbaum, geboren in, geboren in 1947, is een Nederlandse singer-songwriter en gitarist met invloeden uit de country en folk, maar in later stadium ook uit de Franse chanson-traditie. Don Rosenbaum begon in 1970 een klein hitje in België met Miss America. Ondanks dat dit nummer geen hit werd, mocht hij het eveneens door de groot geproduceerde album Swimming Into the Deep Water opnemen. De titelsong van dit album werd zijn enige hit top 40 hit.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 Vooraf reserveren, dat is wel nodig. Telefoonnummer 5740330. 5740330. Meer informatie via m.langeveld pluspuntzandvoort.nl. En het is elke maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De locatie pluspunt Zandvoort Noord. Celia Rombly, de liefde van je vrienden. De liefde van je vrienden sleep je overal doorheen. De liefde van je vrienden helpt, ook al heb je er maar één. De liefde van je vrienden maakt dat je nooit echt eenzaam bent. De liefde van je vrienden geeft je moed. zijn altijd dicht bij mij. Jullie zijn vrienden geeft je moed. Jullie zijn. club De Breikunstenaars. Samen breien of haken, samen handwerken, van elkaar leren en gezelligheid. De breikunstenaars werken ook op bestelling. Een leuke muts, een poncho of een hippe tas, alles kan. Deelname is helemaal gratis, inclusief koffie en thee. Meer informatie via m.langeveld en het is elke donderdag van 2 tot 4 uur middags. Locatie Pluspunt Zandvoort Noord. but De straatverlichting Zandvoortselaan al weken buiten werking. Al weken is het avond en nacht donker langs de Zandvoortselaan. Door onbekende oorzaak brandt de straatverlichting niet... wat zorgt voor een onveilige situatie voor het verkeer. In het gedeelte van de Zandvoortlaan tussen Huis de Duinen en Bentveld... is de straatverlichting uitgevallen. Het is niet de eerste keer dat de verlichting defect is. De laatste maanden is het vaker donker op straat. Soms werkt het een tijdje en nu alweer een tijd niet. Alle lampen zijn aangekeken, maar blijken niet kapot te zijn. Daarom wordt nu gedacht aan de storing in de bekabeling onder de grond. Zou zomaar kunnen. Leander, die als netbeheerder verantwoordelijk is voor de aansluitingen... onderzoekt waar het probleem vandaan kan komen. Zodra hij meer bekend is, worden de omwonenden op de hoogte gebracht. Tot die tijd wordt het verkeer gewaarschuwd. Wees alert in het donker. Kenny Rogers, Ruby, don't take your love to town. You've painted up your lips and rolled and curled your tinted hair. Ruby, are you contemplating going out somewhere? The shadow on the wall tells me the sun is going down. take your love to town. It wasn't me that started that old crazy Asian war. But I was proud to go and do my patriotic chore. And yes, it's true that I'm not the man I used to be. still need some company. It's hard to love a man whose legs are bent and paralyzed. And the wants and the needs of a woman your age, Ruby, I realize. But it won't be long, I've heard them say, until I'm not around. love to town. She's leaving now, cause I just heard the slamming of the door.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 Ik kon er haast niet eens uitkomen. Brian Jones, die had jaren geweest. En die is geboren in 1969. Die had dus 82 jaar kunnen worden. En wie is Brian Jones? Brian Jones is eh, geboren in 1942 en overleden in 1969. En dat was een Engelse gitarist. Brian Jones stond vooral bekend als oprichter van de rockgroep The Rolling Stones. In 1969 werd hij dood in zijn zwembad gevonden. Jones maakte een rit van 160 kilometer naar Londen... waar hij terecht kwam in een pub. En dat is een pub uit de jaren 60. Het is in diezelfde pub dat hij kennis maakte met de toekomstige leden van de nieuwe band... Mick Jagger en Keith Richard. Ze hebben interesse in zijn plan om een rhythm and blues band te beginnen. Met hen en Dick, Taylor richtte hij het bandje The Rolling Stones op. Brian Jones, Keith Richard en Jagger leefden in een appartementencomplex in Chelsea. Ze hadden amper geld om te eten. In 1962 kwam Charlie Watts en Bill Wyman erbij... en werd de groepsnaam veranderd in The Rolling Stones. Als eerbewijs en eerbetoon aan Brian Jones... de Rolling Stones met Angie. philosophy Graag tot volgende week woensdag. En ik hoop dat u het hele week mooi weer hebt. En een heel prettig weekend.